Drie uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Brussel onderhandelen de Europese regeringsleiders nog altijd over een oplossing voor de eurocrisis. Aan het begin van de nacht was er een korte schorsing, daarna werd weer verder gegaan. Alleen de regeringsleiders zitten nu nog aan tafel. Ze mogen hun topambtenaren niet meer meenemen. Er is een deelakkoord gesloten over het versterken van de positie van banken. Vanaf juli volgend jaar moeten die 9% van al het geld dat ze uitlenen in kas hebben. Voor Nederlandse banken levert dat geen probleem op. Alle banken voldoen nu al aan die eis. In Argentinië zijn twaalf officieren uit de tijd van de junta tot levenslang veroordeeld. De rechter heeft hen schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid. Ze waren betrokken bij het martelen en vermoorden van tegenstanders van het regime van dictator Videla. De meest beruchte van de twaalf is Alfredo Astiz, die ook wel de blonde engel des doods wordt genoemd. Hij werkte destijds in een complex waar tegenstanders gevangen werden gezet. Weinig mensen overleefden hun gevangenschap daar. Astis wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van twee Franse nonnen, een journalist en drie oprichters van een mensenrechtenorganisatie. Hij is in Frankrijk al eens veroordeeld. In Groningen zijn honderden studenten korte tijd geëvacueerd geweest vanwege een brand in een flatgebouw. De brand woedde op de derde verdieping van een studentenflat. Alle bewoners moesten daarom hun kamer uit vanwege de rook. Volgens de brandweer is niemand gewond geraakt. De brand is inmiddels onder controle en de Groningse studenten zijn weer terug naar huis. Dan nog het weer, vannacht helder en temperaturen van 3 tot 9 graden. Overdag sluierbewolking, maar in het oosten ook wat zon.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 met daarop een aantal interessante hits. Seesaw en niet te vergeten I Say a Little Prayer. Eh, maar ook deze mag zeker zijn. The time is the right time. Aretha Franklin dus. En nou, het zal alweer zo'n eh, half jaar geleden zijn... dat er wat verontruste berichten over haar kwamen. Dat ze eh, zwaar ziek zou zijn. Nou, inmiddels is eh, aan de beterende hand. Want ze was een paar weken geleden, of amper een paar weken geleden... aanwezig bij de onthulling van het Martin Luther King monument in Washington... samen met Barack Obama. Aretha Franklin... Het tweede uur van de nacht ging het anders... waarbij we stil gaan staan bij een aantal sterfgevallen van de afgelopen week. En dat zijn niet alleen popmuzici, maar ook mensen die zijdelings te maken hebben gehad met eh, popmuziek. Verder hoor je een De Wereld Draait Door recording... met daarin Ellen ten En je hoort ook nog de allernieuwste single van Kate Bush. En iets ouds van een band die al 50 jaar bestaat. En afgelopen avond waren ze te bewonderen in de Philharmonie in Haarlem. hotel eternal fate sun's still warm. destination unknown. Double cross messenger, all alone. Can't get no connection, can't get. Ze waren afgelopen avond in Haarlem voor een optreden en de Philharmonie. En het eerstvolgende optreden van de band met uh, George Kooijmans, Berry Heijs, Zuiderweek en uh, eh, Rine Dat zal zijn op 1 november aanstaande in de vereniging in Nijmegen. Uit de ver verleden hoor je de gasten nog eens keer met Twilight Zone. En ja, als je ehm, ik geïnteresseerd bent in het verleden van de Golden Earring... het Haagse Historisch Museum, daar loopt die tentoonstelling sinds enige tijd. Tot 24 februari kan je daar eh, het verleden, het 50 eh, jaar, jaar verleden van de Golden Earring gaan bekijken. En er is meer te zien dan alleen eh, portretten van de Golden Earring... want ook het uitgaansleven van Den Haag, uit de jaren 60 en 70. Dat komt in die tentoonstelling ook uitgebreid aan bod. Dat allemaal in het Haags Historisch Museum. Een paar weken geleden in twee afleveringen heb je kunnen kijken op een zaterdagavond naar De Wereld Draait Door Recordings. De meest uiteenlopende artiesten lieten daar hun favoriete liedje horen. Covers. En van die opnamen. Daar is nu een dubbel cd uitgebracht. En eh, ik heb een dubbel cd extra. <laughs> die mag ik verloten. Ik ga je dadelijk een vraag stellen naar aanleiding van eh, die De Wereld Draait Door recording. Maar ik laat je allereerst even een artiest horen die daar optrad... met Duitsstalig repertoire, Ellen ten Damme. Een bewonderaarster van Marlene Dietrich. Ze bracht een Marlene Dietrich medley. Ik weet niet zu wem ik gehör. Ich bin doch zu schade für einen allein. Wenn ich jetzt grad dir Treue schwöre, wird wieder ein anderer ganz unglücklich sein. Ja, soll denn so etwas Schönes nur einer gefallen. Die Sonne, die Sterne gehören doch auch allen. Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre. Ich glaube, ich gehöre nur mir ganz allein. Vor der Kaserne dem großen Tor stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Allemal. Lili und wieder zu den Fronten ruft das Militär. Doch dieses Mal, da gebe ich meinen Mann nicht her. Ich will nicht im Laternenschein da ewig stehen und traurig sein und warten bis er starb, den Heldentod. Ei, da, da, da, da, la, da, da, da, da, la, da, da, la, da, da, da, da, da. Ich will nicht an der Laterne stehen, ich will den Krieg nicht stumm zusehen. und warten, bis sie kommen. Ohne mich, Lily, Ellen ten Damme met twee liedjes die ooit bekend werden gemaakt door eh, Marlene Dietrich. En zij zong dat onlangs bij de opname van De Wereld Draait Door Recordings. En die opnamen die zijn nu ook op een dubbel cd uitgebracht. Laatst Ellen ten Damme zo'n eh, dertigtal andere artiesten. Interessant om zo'n cd in huis te hebben. Nou, je kan hem eh, krijgen, maar dan moet je wel wat voor doen. Ik wil namelijk van je weten, die opname van De Wereld Draait Door recordings. Waar hebben die plaatsgevonden? Nou, als je dat antwoord weet, dan mag je dat uh, mailen naar de eh, Nacht Klinkt Anders. Je weet hoe je daar moet komen naar het mailadres. Dan ga je op zoek naar de website van de Nacht Klinkt Anders. Contact, et cetera, et cetera. En eh, nou, <laughs> dan vul het antwoord maar in en dan gaan we de komende week even loten. <laughs> Dus ik wil van je weten, waar zijn de opnamen geweest in september jongsleden van De Wereld Draait Door Recordings? Dit is de Vara op Radio 1. Een band die afscheid gaat nemen binnenkort. En dat gaan ze doen met een soort van verzamel-cd. Maar op die verzamel-cd staan ook nog drie niet eerder uitgebrachte nummers. Een van die nummers is We All Go Back to Where We Belong. Hier is R.E.M. I dreamt what you were offering. Imagine lying next to me. Your shirt and your I will write our story in my mind and write about our dreams and triumphs. This might be my innocence lost. I can taste the ocean. Drie platen waarin je geconfronteerd wordt met het verleden. Go Back, Krabby Appleton, een one-hit wonder. En hun hit hadden ze in 1970, daarvoor een soort van uh, supertrio. De compositie was van eh, Jerry Goffin en Carole King... en de zang van Dusty Springfield. Ja, dan, <laughs> dat kan alleen maar kwaliteit opleveren. Dat heb je ook kunnen beluisteren. 1966, toen werd dat gemaakt. Dusty Springfield met Going Back. En daarvoor hoorde je dan eh, het meest recente werk van R.E.M. We All Go Back to Where We Belong. Een van de drie nieuwe nummers op de allerlaatste cd die R.E.M. zal uitbrengen... met daarop voornamelijk oud repertoire. Het eh, album zal verschijnen onder de titel Part Lies, Part Heart, Part Truth... Apart Garbage. En een van die drie nieuwe stukken heeft als titel dus, zoals ik al zei... We All Go Back to Where We Belong. En this is country. Back in the saddle again. Gene Autry. I'm back in the saddle again. Out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the lowly Jimson weed. Back in the saddle again, riding the range once more, totin' my old 44, where you sleep out every night and the only law is right. Back in the saddle again. Whoopee-tie-i-o, rocking to and fro, back in the saddle again. whoopee tie i yeah, I go my way, back in the saddle again. I'm back in the saddle again. Out where a friend is a friend, where the longhorn cattle feed on the lonely Jimson weed. Back in the saddle again, riding the range once more, totin' my old 44 where you sleep out every night and the only law is right back in the saddle again. Whoopie tie, I oh, rocking to and fro, back in the saddle again. Whoopie tie, I yay, I go my way, back in the saddle again. Gene Autry, cowboy Gene Autry kan ik wel zeggen. Country repertoire hoorde je van hem, eh, Back in the Saddle Again. Eh, nou, bijna repertoire, maar de man is naast zanger vooral uh, een handige zakenman geweest. Want zo is hij bijvoorbeeld eigenaar geweest van een baseballteam. De Los Angeles California Angels. En los van het feit dat hij eigenaar was van een baseballteam... hij was ook nog de eigenaar van een aantal radiostations... en een televisiestation in de Verenigde Staten. Gene Autry... 1998 overleed hij. En dit wat je nu hoort, dat is nieuw. De nieuwe van Kate Bush. Ik kan Ja, nieuw, spiksplinternieuw is dit van eh, Kate Bush... wat je hoorde onder de titel Wildsman. En zeer binnenkort komt er ook een album aan van de dame... die zes jaar lang niks van zich heeft laten horen. Er is eh, begin dit jaar nog wel een cd van haar uitgekomen... maar dat was oud opgepoetst materiaal, maar dit is allemaal spiksplinternieuw. De nieuwe cd van haar gaat heten 50 Words for Snow... en je hoorde eruit Wildman Kate Bush. Dan een opmerkelijk bericht uit het eh, zakenblad Forbes. Want wat blijkt dat zelfs eh, na hun dood verschillende sterren nog steeds rijker en rijker worden. Michael Jackson, Elvis Presley en Marilyn Monroe zijn op dit moment de drie best verdienende sterren... die al naar uh, de velden zijn verhuisd. Sinds oktober 2010 heeft Michael Jackson bijvoorbeeld 170 miljoen dollar verdiend. Elvis Presley 55 miljoen dollar en Marilyn Monroe 27 miljoen dollar. En die opbrengsten die komen voornamelijk voort uit auteursrechten. Leuk voor de rechthebbenden dus, de nabestaanden. En afgelopen week werd ook bekend dat een oud impresario is overleden. En dat is niemand minder dan Harold Davison. Harold Davison die trok met de Rolling Stones destijds naar de Verenigde Staten... en omgekeerd heeft hij artiesten als Frank Sinatra en Ella Fitzgerald... voor het eerst naar Europa gebracht voor optredens. Deze Harold Davison die werd geboren in Londen. Hij was talent scout, manager en producer. En zijn carrière begon aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Tweede Wereldoorlog oorlog. Hij organiseerde als eerste concerten van Frank Sinatra en Ella Gell, zoals ik al zei, in eh, Europa... maar ook voor Judy Garland en Bing Crosby. En in de jaren 60 toen vertrok hij met groepen als de Dave Clark Five naar de Verenigde Staten... maar ook met een band als de Rolling Stones. Oh, help me, please I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. been anticipating. Can't you play? Stones. En wat je hoorde, dat was van uh, Beggars Banquet. En die Rolling Stones die werden door impresario Harold Davison... Eh, aan de man gebracht in de Verenigde Staten. Uit Beggars Banquet dus. En die hoes van Beggars Banquet de 1968... die werd destijds ontworpen door fotograaf Barry Feinstein. En die is afgelopen week op 80-jarige leeftijd overleden. Hij heeft meerhoezen ontworpen... die uh, eh, na de hand wereldberoemd zijn geworden. Bijvoorbeeld eh, de hoes heeft hij ontworpen voor Bob Dylan... The Times They Are a Changing. Maar ook Janis Joplin die fotografeerde hij voor het album Pearl... niet wetende dat een dag later Janis Joplin een eind aan haar leven zou maken. Van die LP Pearl, een wat minder bekend werk. Luister eens een keer naar My Baby. de LP Pearl 1970. Je hoorde de stem van uh, Janis Joplin. En de hoest van Pearl, zoals ik al zei, die werd eh, ontworpen door eh, Barry Feinstein. De foto voor die hoes was dus een dag eerder gemaakt... voordat Janis Joplin een eind aan haar leven maakte. En dat, ja, dat klomt wat ongeloofwaardig over als je die hoest ziet, want... Daarop is eh, Janis Joplin eh, stralend afgebeeld eh, als een jonge blom in de knop, zoiets. Maar goed, in haar hoofd was het dan allemaal kennelijk anders. Je hoorde Janis Joplin met My Baby. Maar die Barry Feinstein heeft ook andere hoezen ontworpen. Ik had het al over uh, Beggars Banquet. All Things Must Pass van George Harrison heeft hij ook aan meegewerkt. En wat ik al eerder zei, er was ook in 1964 dat album, die LP van Bob Dylan, The Times They Are A-Changing. Het titelnummer, dat is een grote hit destijds geweest. Het is zo'n beetje de doorbraak geworden voor eh, Bob Dylan. De eerste grote hit die hij had. Maar er staat ook nog een ander mooi nummer op... dat je misschien in de versie kent van eh, Manfred Mann. Maar ook eh, Aaron Neville heeft daar een briljante versie van gemaakt. Maar ik laat je nog eens keer luisteren naar het origineel... in zijn volle lengte. With God on Our Side. Hier is Bob Dylan. my name. It ain't nothing. My age, it means less. The country I come from is called the Midwest. I started and brought up there the laws to abide and that the land that I live in has God on its side. All the history books tell it, they tell it so well. The cavalry's charge the Indians fell. The cavalry's charged, the Indians died. Oh, the country was young with God on its side. the Spanish American War had its day, and the Civil War too was soon laid away, and the names of the heroes I was made to memorize with guns in their hands and God on their side. The First World War, boys, it came and it went. The for fighting. I never did get, but I learned to accept it, accept it with pride. For you don't count the dead when God's on your side. The Second World War came to an end. We forgave the Germans and then we were friends. Though they murdered six million in the ovens they fried, the Germans now to have God on their side. I learned to hate the Russians all through my whole life. If another it's them we must fight. To hate them and fear them, to run and to hide, and accept it all bravely with God on my side. But now we got weapons of chemical dust. If I them were forced to, then fire them we must. One push of the button, and it shot the world wide. And you never ask questions when God's on your side. Through many dark hours, I've been thinking about this. That Jesus Jesus Christ was betrayed by a kiss. But I can't think for you. You'll have to decide where the Judas Iscariot had gone on. So now, as I'm leaving, I'm weary as hell. The confusion I'm feeling ain't no tongue can tell. The words fill my head and I fall to the floor. that if God's on our side, He'll stop the next war. Memphis Song. Je hoorde Bob Dylan van, jawel, 47 jaar geleden alweer het is een week geleden dat hij eh, in Hooi Rotterdam stond... in een combi-concert. Eh, het eerste gedeelte van die avond werd verzorgd door eh, David Napfler. En het tweede gedeelte nam Bob Dylan voor zijn rekening. 70 jaar is de man inmiddels. En dat hebben we begin van dit jaar uitgebreid gevierd. Ook hier op Radio 1 met een speciale Bob Dylan nacht. Je hoorde Dylan dus uit 64 van de LP The Times They Are A Changing... En With God on Our Side. Naar aanleiding van het feit dat de hoesontwerper en fotograaf Robin Barry Feinstein... op 80-jarige leeftijd is overleden vorige week. En de volgende man die is 100 jaar geworden. 100 jaar. roemba legende Edmundo Ros. Ik geef je een kijkje in de amusementswereld van de jaren 50. misschien ken je dit ook in een eh, vocale versie. Nou, als je dat en de vocale versie dan ga je ook al aardig wat jaartjes mee. Het is in de jaren 60 ook een hit geworden in de Franse taal... van Les Compagnons de la Chanson. En dan heette het Situva Rio. Maar je hoort het nu als eh, Rio Brazil... van het orkest onder leiding van Edmundo Ross. Een opname uit 1960. En zoals ik zei, Edmundo Ross die is op 100-jarige eh, leeftijd overleden afgelopen weekend. Hij heeft ook een plaats gemaakt in de Nederlandse taal... samen met de Sky Masters onder leiding van Beb Robold. London is the place for me. Dat werd Mokum is de plaats voor mij. Tot aan het nieuws. Mokum is de step voor mij. Mokum stemt me altijd blij. Het blijft voor mij de de stad, wat heb ik daar een pret gehad. Mokum is de stad voor mij. Klieper op de keizerkraak, klieper op de heringkraak. Ik vond ze je veel werkelijk, maar alleen de ruk is een beetje raar. Mokum is de stad voor mij. Stond er smiddags op de munt, dat is Mokum's drukste punt. Want kom je bij de oversteek, neem dan maar brood mee voor één week. Mokum is de stad voor mij. Schipper lijkt zijn plan voorbij. Toen zei ik kom naar partij. Toen was over revolutie kwam, maar het was de helte van de tram. Mokum is de stad voor mij. Kipper over naar de woning op de lindenkant. My Mr. Black and Mr. Brown, and me and me in London town. Mokum, blijf do that for me.